Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is een minderjarig jongen opgepakt voor de schietpartij op een Finse school vanochtend. De dader zou drie andere kinderen van 12 jaar oud hebben neergeschoten. Hoe oud hij zelf is, is nog niet bekend. Eerder zei de politie dat de jongen ook 12 jaar oud is, maar dat hebben ze nu ingetrokken. Omwonenden werd een tijdje gevraagd om binnen te blijven, maar inmiddels is de dreiging voorbij. Als je vrienden of collega's hebt die voor Ajax zijn... ja, wees dan maar extra lief voor ze de komende tijd. Want het was de laatste tijd al een zooitje bij de club... en vandaag is het weer erger geworden. De nieuwe algemeen directeur, die dik twee weken geleden begon... is alweer geschorst. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vertelt waarom. Hij is in augustus 2023 is bekend geworden... dat hij bij Ajax algemeen directeur zou worden. Toen moest hij nog een aantal maanden in de wachtkamer... omdat hij een, eh, een non-concurrentiebeding had eh, met, eh, met AZ. Hè, dat hij van AZ niet direct bij Ajax in dienst mocht treden... maar een week voor voordat het bekend werd, heeft hij 17.000 aandelen van Ajax gekocht. Ja, en dat is handelen met voorkennis. Ja, en dat mag niet. Kroes zegt zelf dat hij altijd heel open is geweest over zijn Ajax-aandelen. En dat hij wil dat nu een onafhankelijke toezichthouder gaat checken of de schorsing terecht is. Driekwart van de mensen in het verkeer belt, appt of gamet wel eens achter het stuur. En dat is een flinke toename. Het telefoongebruik ligt bijna 10% hoger dan zes jaar geleden. Hoeveel ongelukken erdoor wordt veroorzaakt is niet duidelijk. Maar experts noemen het levensgevaarlijk. En het zit erop voor Ziggy van 22 uit Zeist. De zanger deed de afgelopen tijd mee aan American Idol. En overleefde meerdere rondes. Vannacht was het zelfs zo spannend dat er een sing-off nodig was tegen een andere kandidaat. Ook daarna was het niet makkelijk voor de jury, maar ze kozen voor Ziggy's tegenstander. Juryleden Lionel Richie en Katy Perry hadden na afloop nog wel lieve woorden voor de Nederlander. Ziggy, you are a star. A star. Thank you so you much for everything. And by the way, your family will always be here at American Idol. Thank you so much for We everything, guys. I feel heartbroken by this decision. And I'm so proud of myself. Ja, sterkte. Siggy probeerde ook in ons land al door te breken en hij deed eerder mee aan Idols, K2 zoekt K3 en The Voice heb ik nog het weer voor je land. Inwaarts nog wat zon, maar op andere plekken vooral wolken en ook flinke buien.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 Er raakten drie kinderen gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld op de school in Finland is nog niet duidelijk. Zo'n 30% van de vluchten op Schiphol levert Nederland nauwelijks iets op, zeggen twee onderzoekers. Het gaat bijvoorbeeld om vluchten waar veel passagiers op zitten die alleen via Schiphol zijn gereisd om daarover te stappen. Viaplay gaat vanaf vrijdag samenvattingen en kwalificaties van de Formule 1 races uitzenden op SBS 9. De streamingsdienst heeft daarvoor een deal gesloten met Talpa. De zender gaat dan ook verder onder een andere naam, namelijk Viaplay TV. Het weer, op steeds meer plekken regen.